Morat Wakili met het NOS-journaal. Ouderen vinden het vaak te moeilijk om bij de overheid financiële hulp aan te vragen. Dat concludeert de Nationale Ombudsman. Daardoor maken veel ouderen geen gebruik van inkomensvoorzieningen waar ze wel recht op hebben. De ombudsman vindt dat de overheid ouderen veel actiever moet benaderen... in plaats van afwachten totdat ouderen zelf aankloppen. Nederland gaat antischeepsraketten leveren aan Oekraïne. Dat zegt de Britse minister Wallace van Defensie en wordt door NAVO-bronnen bevestigd. Het Nederlandse ministerie van Defensie doet zelf geen mededelingen over wapenleveringen... en wil het nieuws daarom niet bevestigen. Eerder maakte Nederland wel bekend samen met Duitsland panzerhauwitsers te leveren aan Oekraïne. Een 25-jarige Nederlandse vrouw is omgekomen bij een schietpartij in Colombia. Ook een Braziliaan kwam om het leven. Twee anderen raakten gewond. De schietpartij vond plaats in het uiterste zuiden van het land... aan de grens met Brazilië en Peru. De toedracht van de schietpartij is nog onduidelijk. Bij de zoektocht naar een vermiste Britse journalist... en zijn Braziliaans reisgezel zijn menselijke resten gevonden. Of het gaat om de vermiste mannen moet forensisch onderzoek uitwijzen. Een van de twee verdachten die voor de verdwijning zijn opgepakt... heeft de politie gewezen op de vindplaats. De verdachte heeft bekend verantwoordelijk te zijn. Sinds 2012 zijn wereldwijd elk jaar meer mensen hun huis ontvlucht... om te ontkomen aan oorlog en ander geweld. Inmiddels zijn er 100 miljoen ontheemden. Nooit eerder was dat aantal zo hoog, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie. Het gaat dan in de meeste gevallen om mensen die binnen de eigen landsgrenzen... een veilig heenkomen hebben gezocht. En dan het weer. Overdag is er veel zon en blijft het droog met maximaal 25 graden. Vrijdag wordt het zelfs een stuk warmer met maxima van 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Technische problemen aan de brug bij de Stevinsluizen. Daardoor viel op de A7 Heerenveen-Hoorn bij de doen voor 3 kilometer met 10 minuutjes vertraging.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 Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderme contestar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero conseguirás que no te nombre nunca más. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte.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 Daardoor maken veel ouderen geen gebruik van inkomensvoorzieningen waar ze wel recht op hebben. Nederland gaat antischeepsraketten leveren aan Oekraïne. Dat zegt de Britse minister Wallace van Defensie. Het Nederlandse ministerie van Defensie wil de berichten niet bevestigen. Bij de zoektocht naar een vermiste Britse journalist en zijn Braziliaans reisgezel zijn menselijke resten gevonden.